Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft de identiteit van twee van de drie aangehouden verdachten van de kunstroof in Assen bekendgemaakt. Ook zijn er herkenbare foto's gepubliceerd van de twee mannen uit Heer Hugo Waard. En dat is uitzonderlijk. De politie zegt meer informatie te willen over waar de twee zijn geweest na de inbraak in het Drents Museum. De Amerikaanse president Trump heeft op een persconferentie hard uitgehaald naar zijn voorgangers Obama en Biden. Hij zegt dat hun beleid om het ambtenarenbestand diverser te maken... heeft geleid tot onveilige situaties bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Volgens hem was het beleid om mensen te werven met zware geestelijke en fysieke beperkingen. De oorzaak van de vliegtuigcrash vannacht bij Washington is nog onbekend. De jeugdhulpinstantie William Schikker Stichting heeft excuses aangeboden aan de biologische moeder van het meisje van tien... dat in Vlaardingen door haar pleegouders ernstig werd mishandeld. De William Schikker Stichting was samen met de stichting Enver verantwoordelijk voor het meisje. Maar daarin schoten ze tekort. Dat blijkt uit een inspectierapport dat vandaag gepresenteerd werd. SC Twente mag verder in de Europa League. De club won met 1-0 van het Turkse Besiktas. De ploeg moest winnen en was dan nog afhankelijk van de resultaten van andere clubs. Ook Ajax is door naar de tussenronde. De club won met 2-1 van het Turkse Galatasaray. AZ sluit de eerste fase van de Europa League in mineur af. De club uit Alkmaar ging met 4-3 onderuit tegen Ferenc Varels uit Hongarije. Maar AZ mag wel door naar de tussenronde en kan zich dan nog plaatsen voor de achtste finales.